op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. to you Het nummer zeg. Eh, Heavy Light, goede band, kan ook niet anders. Afkomstig uit Rotterdam en Jorde Hey. En dat was toch wel een beetje geïnspireerd door de opener van vanavond. Nirvana met uh, eh, Hard Shape Box, waar eh, ook regelmatig het woord hey in voorkwam. En ik zeg hey, goedenavond iedereen die luistert. Dit is de Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Vlakbij Rotterdam hebben we het, plaatsje Capella aan de IJssel. En daar woont een van mijn grootste hiphopvrienden. Het is PSL, hij heeft weer een nieuwe track. Vogelvlucht. Yo. De tijd tikt door in het spel. Ligt het aan mij of gaat het leven nou zo snel? Ook al zit ik met mijn visie in de knel. Gedachten zijn grote pen, schrijf bijna vanzelf. Laat me voor je schetsen, sta klaar voor mijn mensen. Je wil dat ik lieg, de waarheid valt niet te testen. Over me lijkt niet, wijs niet naar mij, G. Ik verklaar alleen de pijn die hij en zij ziet. Vrede is het wachtwoord, niet iets dat je afkort. Tweede Kamer is maatschappelijk onverantwoord. Nooit zal ik haat verspreiden, geef ik mijn hand voor. Liefde is mijn paspoort, dus ik show steun aan jonge moeders. Papa is vertrokken, ja ik vind hem ook een loser. Voor die steun hoef je verder niet meer te zoeken. Weet dat je kan leunen op die schouders van je broeders. Alles opgeofferd, iemand moet het doen. Dus ik blijf geven, het komt allemaal goed. Ook al is corruptie en overvloed, maak je niet druk. Overleven zit in ons bloed, dat onze paden kruisen. Dat is geen toeval. Deel kennis met de jeugd, kids zijn de toekomst. Deel het verleden, sluit je niet af van wat je toekomt. Ga niet ten onder aan die sleur, stap uit die koepel. Ik weet groeien doet vermijd niet die spiegel. Wees trots op jezelf, afschuw is niet je type. Ik weet het zeker, je verdient een tien. Ook al ben je een vader die zijn kind niet mag zien. Blijf volhouden, muziek zal je vertrouwen. Laat ze maar raden naar wat je loopt te bouwen. Blijf stenen sjouwen, je hart is een gouden. Nooit meer vergeten, altijd onthouden. Ik gooi mijn hart open als ik spreek op die beats. Ben van mezelf een stille, soms zeg ik uren niets. Ben ook maar een mens, ik heb ook mijn eigen grens. En de mist zorgt voor een onzuivere lens. Maar ik sluit mijn ogen en alles wordt helder. En denk aan de voorraad die ligt in de kelder. De Chinese muur op de top van de hoeken. Ik schrijf geen teksten meer, man, het zijn zo wat boeken. Ze geven me boetes, ze stoppen de shows. Sluiten me op voor het smoken van een blow. Maar ondertussen wordt een kind vermist. Dus voor begrip, voor justitie ligt een hindernis. Het klinkt simpel, kid, het is wat het is. Ik voel tranen vallen, handen op een kist. Shit maakt me wakker, want ik voel dat ik trip G. Weer een broeder kwijt, verdronken in verdriet. Maar ik voel dat het licht ons benadert in positieve vorm. Ik praat graag namens ik sta voor het volk. Bijt van me af, familiair als de wolf. Niet van Hongkong, tong, scherp als een dolk. Blijf de visie delen, al na je de mond dicht. Mijn uitzicht is groot alsof ik op balkon zit. Draai mijn nek om en alsnog is het liefde. Ik zal me niet overgeven aan die duivelse priesters. Blijf het mij zien als een ziekte. Ik genees de buurt als ik spreek op die beaters van architect. Ja, homeboy doet het prima. Ik ga door met net totdat ik met mijn ass zit in een villa. Met heel de generatie, zee van die naties. Geen zorgen over discriminatie, geen vooroordelen, culturele vrede. Ik zie moslims met christenen ondernemen. Geen verboden vrucht, niks is hier dodelijk. Door middel van muziek is alles hier mogelijk. Ik zie het leven als een vogelvlucht. Bewust keer ik weer de weg terug. Geen verboden vrucht, niks is hier dodelijk. Door middel van muziek is alles hier mogelijk.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 I put my hand on your chest and I screamed out, Yeah! <laughs> Cause you make me go la la. als je in een mail eh, de woorden sexy en zangeres eh, gebruikt, dan heb je mijn aandacht hoor. Deze kregen we via uh, eh, musicradio 5 Een Haagse zangeres, René van Ginkel en Together in Love. Uh, ze heeft het goed geraden. Um, ja, mocht je artiesten kennen en eh, eh, ze zoeken een platform, uh, wijs ze gerust even op het mailadres music.radio501.nl. Daar kan alle muziek van onbekend en opkomend talent naartoe, want daar zijn wij het platform van. Het fijne van de donderdagavond is dat het morgen alweer vrijdag is en dan is het alweer bijna weekend. Ik heb maandag lekker vrij. Dus in mijn geval is er sprake van een weekend vacation. Bobby Taylor op 501. plaat voor jou voor eh, deze week. Dat betekent nog tot en met eh, eh, morgen. Morgenavond 10 uur. Dan wordt er weer de nieuwe plaat voor jou bekendgemaakt door Arwin en Johnny. En dan Johnny altijd de eer om te vertellen aan jullie wie het is. Dit was overigens de Pikeys met Wake You Up op Radio 5 alleen. We gaan straks een spelletje spelen. Dat heet eh, Live or Live. Dat zijn eh, twee artiesten die deze week eh, ergens op een Nederlands podium staan. Ik zal van allebei fragmenten laten horen. En jij kan dan bepalen welke artiest we in zijn geheel gaan draaien tijdens de Indie 501. Eh, vanavond zijn dat de Henry Rollins Band en Augs eh, Aux Raus. Eh, zoals gezegd, straks dus de fragmenten. Het nieuwe album van Doomtree is ook uit. Zullen nog even die hele leuke ja, single die als voorloper van het album uitkwam draaien? Je hoort hem regelmatig voorbij komen op Radio alleen. En vanavond is ook even op de donderdagavond tijdens de Indie 501 tot en met 10 uur vanavond. Hier is de Doomtree en Beacon. but it couldn't have been, could it? I see know what it is, we were just biting edge. When the crowd gathers around you, turn tail, I turn heads. Shaving down the puzzle piece, trying to make a clean fit. Take what is lovely, leave before the rain hits. It's a heartbreaker for starters as you wait, not too much changes. Practice doesn't make perfect, just makes the game more dangerous. Yeah start repo, negative sleep, nauseous. Barf party for sure, intelligent creep. Dark, awkward, flush, flustered, rush for doors. Advanced fire plan, handy with the way out, routes explored. Cover catching up, careful with your care, we don't go there. Nah, we keep locks and keys, steadily swallow shot, never be followed. None of them dare, channel up your anger, leave it here, kindly disappear. Mind your mannerisms, I can't be flattered back. The pattern's the concern, lessons probably turned to back. By now, you surely drown yourself before you help me with the sail. I'm in the wind, cross fingers for the wind. Up to 10 till they hammer in the very last nail. Challenging like every last stalemate deal. With it, no missing ends. Precision, lack of friends. Happily recommend nothing to no one like ever. be alright. Yeah, but I had faith that you'd see the light and ride with me. Kiss me goodbye, and now you got me feeding kites into the night sky. Covered them with night lights. Like, did you see the beacon? I swear I let those kites fly around all week. No? Well, someone must have cut the lines or something. No? Or maybe something? Oh, you weren't looking. Okay, plan B, just panic. Run up the stairs and shut the door to the attic. And don't come up for air until you're torn from her fabric completely. And just like magic, you're all in one piece again. But I'm nothing like I used to be. Elusive and reclusive. Now I'm just both times a hundred exclusively. And truthfully, I was blind to the deep end until that piece of us went and died that weekend. I don't, don't make a way? it up. I lay back, peeling off the layers. The much forsaken fear can't stay here. Self see you later. Fire chakra, dissolved to ether. I have to meet her. No, she knows the way. i have to die twice. No Novocaine. See the eye of Horus. I am Osiris. I meet the devil. It ain't the first time. He kills me quick, like I am nothing. Scream St. Peter, I need you now, cousin. See the owls coming, they felt me safe. I learned their grace, they helped me heal under stars. Peeling off my skin to rid my scars. It's the first time I am reborn, but I am not me. No identity, and I am finally free. I am my brother, I am my father, I am the sun, I am the water, I am an ion, I am everything. I am the vapor, a cloud of smoke. I am a cheap laugh, but I get the joke. I am a brief flash, the abstract. The abstract. Jovi op 501. We gaan de eh, stukjes draaien van de live or live artiesten eh, die eh, vanavond meedoen. De eerste is de Henry Rollins Band. Hadden heel lang geleden een hit met Liar. We staan nog steeds op het podium. Hier een klein stukje van die grote hit. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. Ja, dan denk je rustig liedje, hè? Keuze nummer 1 dus eh, vanavond tijdens Live Alive, de Henry Rollins Band met A Liar. En dit is het eh, immens populaire Oud Raus uit Nederland, keuze nummer 2. En Val. Laat me even weten je studio at radio 501.nl wel jouw voorkeur naar uitgaat. Keuze nummer 1, de Henry Rollins Band. Of keuze nummer 2, Oud Raus. Dit is een ex-plaat van je hoofdartiesten Jenna Eiko en haar nieuwe single In Love We Trust op 501. Don't, don't turn me down. Don't turn me down, Turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn me up. Don't turn me down. Turn me up, don't turn me down. the heart of LA, there's a lost little girl with a head full of curls and the weight of the world on her shoulder. Uh, but her story is colder. Hold up. All the men that she's ever encountered have proved to be cowards, misused and abused her and bruised her with power. Uh, now her doubts getting louder. been high five, seven dope on the side. But his son turning one, money grams every first of the month for his mom. Baby mom's always calling with problems. Plus his brother in Harlem just got killed. A drug deal that has gone wrong with everything that's going oh, on. Oh, is this all? on good living. I chased the bad rap life trying to find good in it. I had to tell her every city got a hood in it. All the time, fine girls got me thinking I would hit it. She assuming me and him is just the same, but she should realize a real nigga and accept the change. Girl, I got separate brains and they in separate lanes. One is chasing your love, the other never thinks. I love the fact you feel with knowledge, a freshman in college with the mindset. Love life won't help you prosper. Trying to help you love life, keep you from imposters. Maybe you just rap money, give you a couple options. Really feel you deserve it, and I don't think that often. I'm just lost in facts, the truth hits. I'm riding around town with my new chick. Old chick on my mental, man, this shit is too sick. Yeah. she knew him, and she pretends she don't see him just like the others do. Well, there's no world. the people meet and they shuffle on cold feet, sweating drunken dreams about tomorrow. Walking miles around the corners of their inner thoughts, feeding from fantasies they live. Now there's a girl called Marie. She's from Madrid, Picasso's kid. She ran away to leave behind the sorrow. And it's come to this, You sell a kiss and maybe more, but she's really on the low road. And she said. child. FC Country van zijn grote held eh, Waylon Jennings, gecombineerd met Britpop en hoppa, Waylon heeft weer een nieuw liedje. Fragile People op eh, Radio 501. Je kunt nog even stemmen op de live or live artiest. Keuze nummer 1 is de Henry Rollins Band. Keuze nummer 2 is Aux Raus. Studio at radio 501.nl is het adres. En eh, je kunt het ook even kwijt op onze chat te vinden op de homepage radio 501.nl. Beetje verdrietig nieuws van de week gelezen. De bassist van Hunting the Robot eh, heeft eh, besloten om ermee uit te scheiden. En het begon nog wel zo veelbelovend voor deze band. Radio 5 alleen plaat voor je hoofd. Ik ben heel benieuwd hoe het eh, zonder bassist of met een andere bassist gaat klinken. Hier is Get Pregnant op dark, You made me the man I stars Ransom the Robot. En Get Pregnant. Af en toe als ik dat onderwerp eh, snijde dan krijg ik reacties van... Nee, jij niet erop Niet doen. Geen idee waar dat komt. Hooguit dat ik weer een nieuwe auto een keer moet kopen, maar eh, verder niets aan de hand hoor. helemaal voor. Lekker cruisen in mijn cabrioletje. Prima weer. Horrorwinter komt er nog lang niet aan, dus dat eh, kan makkelijk. De Rolling Stones, Brand New Car op Radio 5 alleen. We gaan de winnaar bekendmaken van live or Live. Voor de meesten is Ouds Rouse toch even iets te rauw, eh, denk ik. Maar wellicht ga ik me daar eh, straks in twee uur helemaal niks van aantrekken. Ga ik hem straks alsnog draaien. Maar in ieder geval de winnaar door jullie verkozen. De Henry Rollins Band en A Liar. De band heeft hij inmiddels achterwege gelaten, maar hij treedt eh, deze week wel op in Paradiso Amsterdam. En uh, na al die jaren nog steeds een belevenis. Liar op 5 501. You think you're gonna live your life alone. In darkness. In seclusion. Yeah, I know. You've been out there. tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street, and now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me, and your whole world changes because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears and you trust me completely. I'm perfect in every way. So I make you feel so strong and so powerful inside. You feel so lucky. But your ego obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why? Cause I'm a liar! Yeah, I'm a liar! I'll take to smile in understanding eyes. And I'll tell you things that you already know. So you can say, I really identify with you so much. And all the time that you're needing me it's just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? Cause I'm op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. tijdperk. Alleen ze duren allemaal zo lang, die platen. Rick James en Big Time. Ik ga hem toch even afkappen, anders kan ik niet eh, alles eh, draaien. We kregen namelijk nog een eh, verzoekje binnen van onze station manager Arwin Tamminga... om even zijn favoriete band te draaien. Dus dat, ja, daar gaan we dan toch maar eventjes gehoor aan geven. Mensen, ja, ik kan er zelf ook niet zo heel veel aan doen... dat Arwin Tamminga een hele grote fan is van de Dice Race.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 Ja. Ja. Mag ik hem zelf uitkiezen? Je mag hem Nou, <laughs> dat vind ik toch fantastisch. Ik mag een liedje voor iemand draaien en ik mag hem ook zelf uitkiezen. Nou, ga ik dat zo meteen eventjes rustig eh, uitkiezen. Jorde Ed Sheeran op Radio 5 Lane en eh, de A-team heeft eh, heel erg verkracht afgelopen vrijdag tijdens de Voice of Holland. En terwijl er toch zoveel talent in Nederland is, laten we beginnen met bijvoorbeeld het bandje Yellowstone. Uh, ze hadden gisteren een CD-presentatie in, in Utrecht, in Echo. Ehm, ja, ik laat je gewoon even een nummertje van ze horen. Dit is het nummer Broken Dreams. En staat op de EP die ze deze week uitbrengen. Uh, vanaf vandaag ook gratis te downloaden vanaf de site www.yellowstone.nl. Kijk, zo doen echt artiesten dat. What about the dreams we have will vanish into thin air? What about the hopes we have will crash on the floor? What about the sad to us will be nothing? but would we be something more? would have and out? thinking about getting a man, getting a son, getting a done. It's like a mom when she was 21. But even though Fatima's not ready for it, she not gonna say something. She feels she gotta do this for the parents, cause they been on it for the last five years. A lot of mad, but motherland came up here. Hoping she say yeah, but she ain't down. Want somebody that can make it feel alive. Chill every time she wanna cry. One in a million type of guy, but her mom keep telling her compromise. This ain't no fair. We tell my child. Do not waste your time. You regret you didn't say yes to this guy. Every day's the same. Like a battlefield, she gets the blame. Bringing shame on the family name just cause the streets be babbling. Like a battle within a desert storm. She lays low from all their songs. Try to make them understand, but it's like talking to the wall. But his eyes burning to change. Her ill state is strange. For the first time in a long time, she sees the light in the end. She wakes the pain within your brain. You don't really want to understand her pain. you're really strong enough to maintain. For your bullshit ain't nothing but pretty. She knows, and then I'm on the team of saying she don't go wrong. And then I'm on the team of saying she will move on. Hey, hoping everything will be alright. Everybody's eyes, but I don't understand why. Mom standing in the kitchen preparing dinner while she cries as the pain spreads inside. Cause something is going on. Denial of my first question. Second time, got no response. To lose someone that had always been there. She always had my back, and she always did care. So with these lines right here, I wanna explain how much I love you. No matter what you do, I will forever stay true. Until this day, can nobody tear us apart? Ten years has passed but you are still living in my heart. Truly, no poetry can explain how much I miss you. No matter where you are, you will always be my sister. She brings the pain within your brain. You don't really wanna understand her pain. thing. Will be really strong enough to maintain. For You bullshit, ain't nothing but pain. She knows in the name of Latino saying she don't go wrong. In the name of Latino saying she will move on. sobre su alma encantadora. Su camino es protegido, no importa cuál escoja. Y ella fue escogida para verla y admirarla. en Sus ojos tiene un algo impagable su retrato. Y cada vez que pasa, lo duro se ablandece. La noche se agrandece, lo malo desvanece. No la olvidarán, la esperarán al otro lado de esta vida. Su amor alumbrará, su voz les cantará en las memorias los momentos de pasión, de afecto y comprensión. Los retratos y recuerdos dando vuelta a las fantasías. Su aura es la alegría, lleva la in het eh, voorprogramma gezien van Carlos Santana in eh, Ahoy Rotterdam. En sindsdien verkocht aan Outlanders en Fatima's Hand op eh, Radio 501. En ja, ik ga het nu dan toch doen. Ik ga het, grootste muzikale geheim van Nederland ga ik, uh, bekendmaken. Het buitenland is er al lang al achter dat er heel veel moois afkomstig, afkomstig is uit Groningen. Dus de band The Black Atlantic, zanger Kim Jansen, brengt deze maand ook zijn soloalbum uit. En tegelijk hebben ze met de band weer een eh, nieuw EP'tje opgenomen. Darkling I Listen, je gaat luisteren naar het, eh, het titelnummer, geïnspireerd door John Keats. faces carved into a chasm wall. Fantasy. En Feel the Love op Radio 5 501 krijg een uh, verzoekje door van het eh, kantoorpersoneel. Ja, je moet ze toch een beetje tevreden houden. Dus eh, laten we er maar gehoor aan geven. Faster the People en Bump Up Kicks. aangekondigd op de website. Uh, ja, 15-jarige Demi Knight die haar uh, eerste schreden op het singer-songwriter-pad eh, heeft gezet. En Radio 5 alleen is er vroeg bij, want we hebben een track van haar opgestuurd gekregen. Hier is I'll Be There op 501. Radio 501. Daverende donderdag. trip. sad little right. You think you got me, but it head like the road. You say you about to move it, for it. We got the record plan. I've been known. als schuurpapier, zo noemen we dat. JJ Gray en Mafro, de donderdisc voor eh, vandaag op eh, de dag van de donderdag van Radio uh, eh, 501. De Darcy's, we er regelmatig wat van. En, ja, een leuke experimentele band uit, uit Canada. Ze hebben nu het ja, fameuze album Aja van Steely Dan hebben ze, hebben ze gewoon integraal opnieuw gedaan. Ja, het is wel een, best wel een bijzonder album. Ik geloof dat uh, eh, Stiliden daar een jaar voor uitgetrokken heeft. Ze hebben, er staan zeven nummers op dat album en eh, ze hebben acht drummers uh, versleten tijdens die sessies. Ik zal je van één nummer ehm, zowel het origineel laten horen als ook de cover van The Darcy's. Laten we met het origineel beginnen. Steely Dan op 5 leen en Peg. mijn stoel zat de filograaf. Gio is al in de studio, mensen. Het is echt ongelooflijk. Zo vroeg is hij nog nooit hier geweest. Gio, we gaan dat vieren. Met niemand anders dan Stik. Dit is echt die, ja, eh, yeah. Dit is die shit. die shit, kan je wat harder zetten mijn eh, koptelefoon? Ah, iets meer volume zo. Gewoon het geel, Heftig, he. Die beat is een beetje... Eh, yeah, alleen maar heftig. Ja, toch. Pokka, pokka, alleen maar FTG. We spreken oh. af, we spreken af en spreken tot jullie Vanuit bevestiging zij praat met consumptie Lunchpakketten voor balkons, kunkwiek Jullie zijn scampies of de zwerfvond vond voorop in die bakfiets Zie stik volop in actie, buiten de lijnen De voornamelijkste veroorzaker van je buikpijnen Je rolt nogal scheef, grappie, laat je wagen uitlijnen Je rol uitgespeeld, grappie, vanavond thuis blijven Ik ben een wilde stier, laat je slikken als een kielpastier en wens je hele carrière verder nog veel plezier Oh, oh je dag ST gaat niet back naar de basics Cubus op de beats, pokken heftig geestje cognacje erbij, op ons gemakkie zijn we er weer. Microfoon Colossus, als dubbel D, topless, heerlijk. Laat me concentreren en laat mijn geest uit een hockey. Jullie zien Pimpel Paas als de man eens zijn brokking. Wij starten dit, we eindigen dit. We laten geen duivels ertussen komen en fikkie stoken, we blijven alert. Mijn hele styling is als een veel te steile trap. Kill, ik heb stijlen zat, ik klap een strijker in een stopcontact. En het is makkelijk om te blijven in een arrogante houding. Ja, dus we staan altijd open voor andermans en launes. Wie niet leert, wie niet verder komt. Wie geen Spinners voor een flexe beat heeft, neem maar een Edison Zonde van de tijd, gedonden met de rijms Ik kom van originaliteit, ja en precise Mijn brein is gehuld in een HB mindstate Ik zeg je wel als trademark voor een skydive van stage Oh, je dag is tegen, niet terug naar de basics Cubus op de beat, pokken heftig, geestje, geestje, geestje. Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je weet ervan, de twee zijn aan. Pokken en de FTG. Je kan carrière van de baan. We staan er niet eens zo bij stil. We geven gewoon wat jij wil. Kubus en Stix, Pokka op eh, Radio 501. En eh, Gio heeft ook zijn vriendinnetje meegenomen. Dat komt goed uit. We hebben namelijk uh, Soul Omdat Het Kan. Gaan we even gezellig bij elkaar zitten. Want hier is Bobby Taylor. So This Love. ever lose. But when you so long. die, eh, die kunnen dat dan toch niet tegen. Die lopen weg of die eh, doen alsof ze in slaap vallen. Maar diep van binnen vinden ze dit een prachtig nummer. Soul omdat het kan van Bobby Taylor en So This Is Love. Ik ga een einde aan breien aan deze Indie 501. Straks om 10 uur jouw wekelijkse Porsche hip-hop. Geluid uit de bunker met eh, GW Staal. En ja, volgende week donderdag is er gewoon weer een nieuwe Indie 501. We gaan afsluiten met het geniale Sandy Black nog steeds niet erachter eh, wie daarbij eh, bij betrokken is. Hier is Gotta Get Free, een van hun eerste wapenfeiten op Radio 501. Alvast een fijn weekend, vooral prettige zondagmiddag hè? Something is wrong. black is back, kids. Come and get your crack legs. Yeah, we make your grandmama do backflips. We that ill, still they sleeping on us. If this, this right here was practice, it's still gonna be a classic. Classic, classic, classic, classic, classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic. Classic.